met het NOS-journaal. In de Engelse stad Worcester is een jongen van drie ernstig gewond geraakt... bij wat waarschijnlijk een zuuraanval was. Dat gebeurde gistermiddag in een winkel. Volgens de Engelse politie lijkt het erop dat een dader of daders... het op de peuter hadden gemunt. Er is een verdachte opgepakt, maar de politie tast nog in het duister... over het motief achter de aanval. Er zijn beelden verspreid van drie mannen... die mogelijk meer van de zaak weten. Een straat in Amsterdam-Noord was vannacht het toneel van illegale straatraces. De 250 auto's en motoren konden urenlang hun gang gaan... in het bijzijn van honderden toeschouwers. De politie is even wezen kijken... waarna de straatraces een paar kilometer verderop werden hervat. Een politiewoordvoerder zegt dat er weinig tegen kan worden gedaan. Volgens hem is het onbegonnen werk om de hele tijd achter de straatracers aan te rijden. Musea in Vlaanderen willen dat Facebook wat minder streng omgaat met naakt in de kunst. Facebook verwijderde onlangs een foto van een schilderij van de Vlaamse meester Rubens, omdat Jezus daar te naakt op staat. Ook een 30.000 jaar oud beeldje van Venus kon niet door de beugel. In een open brief vragen de musea aan Facebook-topman Zuckerberg of hij met kunst wat coulanter kan zijn. Een team met speurhonden is onderweg naar Italië om te zoeken naar Koen van Keulen. De jongen van 17 uit Soest wordt al een paar dagen vermist bij het Gardameer. In de nacht van donderdag op vrijdag ging hij met de bus naar de camping... Maar daar kwam hij nooit aan. Een zoektocht door vrienden en familie leverde niets op. Geneeskundestudenten vinden dat het makkelijker moet worden... om seksuele intimidatie in ziekenhuizen te melden. Ze willen dat medische faculteiten meer aandacht besteden aan omgangsvormen. Vooral co-assistenten klagen over seksuele intimidatie door chirurgen en begeleiders, mensen van wie ze afhankelijk zijn.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 De komende weken krijgen jullie dat allemaal te horen. Echter, eh, naast Peaceful Radio shows heb ik ook een Peaceful Radio, radio internetstation. En daar is het allemaal wel al op te horen. Eh, ja, al wordt het natuurlijk wel door een radioautomatiseringsprogramma samengesteld. In ieder geval eh, het nieuws staat op de nieuwspagina, nieuwspagina van peacefulradio.info. Goed, ehm, we gaan beginnen met Dan Kennedy deze artiest eh, van dit jaar uitgekomen, dit album. En dit album heet eh, Mountains Made of a Shadow.